Jeroen van Kam met het NRS Journaal. LHBTI-belangenvereniging COC roept Feyenoord op... de brandstichting en beklanning van een sportschool in Rotterdam krachtig te veroordelen. Als de daders Feyenoord-supporters zijn, moeten ze een stadionverbod krijgen, vindt het COC. Vannacht werd brand gesticht bij de sportschool van de Rosse Kameraden. De onlangs opgerichte Feyenoord supportersvereniging van LBTI'ers. Ook werd het pand beklad met anti-LBTI-leuzen. De politie kreeg rond half één meerdere meldingen van de brand. Verschillende melders hadden een knal gehoord. Volgens de politie zou er iets tegen een rolluik zijn gegooid. Op Schiphol is een chartervlucht aangekomen met 172 mensen uit Afghanistan aan boord, meldt het ministerie van Defensie. Daarmee zijn vandaag in totaal zo'n 330 evacuees aangekomen op Schiphol. Nederland stuurt extra militairen naar Afghanistan om te helpen bij de evacuaties, maar Defensie wil niet zeggen hoeveel dat er zijn. Eerder vandaag melden de autoriteiten dat 207 Afghaanse ambassademedewerkers en hun familieleden onderweg waren naar Nederland of al waren geland. De groep wordt sinds gisteren verspreid over verschillende vluchten geëvacueerd. Het is nog onduidelijk hoeveel van hen inmiddels al in Nederland zijn. In Friesland heeft de vele regen op een aantal plaatsen geleid tot wateroverlast. Bij de meldkamer Noord-Nederland kwamen vanmiddag veel meldingen over huizen en bedrijven waar het water binnen stond. Onder andere in Woudsend en Heerenveen stonden straten blank. Vanwege de overlast waren wegen naar Woudsend een tijdje afgesloten. Rond vier uur vanmiddag werden die wegen weer vrijgegeven. In Heerenveen is volgens Weer Online 75 mm regen gevallen. Dat is normaal wat er in de hele maand augustus valt. Mathieu van der Poel gaat niet van start op de WK Mountainbike... die eind augustus in het Italiaanse Val di Sole plaatsvindt. De 26-jarige van der Poel heeft nog te veel last van zijn rug. De wereldkampioen veldrijden kwam in de Olympische mountainbike-wedstrijd zwaar ten val. Het weer in het zuiden en het zuidoosten is het vanavond nog bewolkt met af en toe wat regen. Maar in de rest van het land blijft het droog. Morgen zijn er flinke perioden met zon. Het wordt aangenaam warm met 20 graden aan zee tot 23 graden maart. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er ligt daar olie op de weg en daarom is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM.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 9 FM. Is it wise enough to say... enough to flow From the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head that you inside who says that I'll become someone else and all in all my mind keeps saying this is not what I believe in this is where it ends and all in all my mind made up.